bosbrand in Zwitserland. Alle slachtoffers zijn nu geïdentificeerd en ook onder de 119 gewonden lijken geen Nederlanders te zitten. In totaal kwamen 40 mensen om het leven, de helft was nog minderjarig. President Trump moet stoppen met het aasen op Groenland. De Deense premier Frederiksen is het zat en noemt het idee volstrekt absurd. Trump wil Groenland bij Amerika omdat het strategisch belangrijk zou zijn in strijd tegen Rusland en China. Frederiksen zegt dat Groenland niet te koop is en benadrukt dat Denemarken en Amerika historische bondgenoten zijn. Passagiers hebben ruim 7 uur vastgezeten in een vliegtuig die maar niet vertrok vanaf Schiphol. Het ging om een vlucht naar Londen. Die zou om kwart voor twee in de middag vertrekken, maar bleef maar aan de grond staan. Pas rond 9 uur in de avond werd de vlucht officieel geannuleerd en mochten mensen het toestel uit, meldt NA Nieuws. Waarom de vlucht niet doorging, is niet duidelijk. En Paramount Pictures heeft de rechtszaak over de film Top Gun Maverick gewonnen. De zaak was aangespannen door de nabestaanden van een Israëlische journalist. Want de eerste Top Gun film was geïnspireerd op een artikel van hem... en zijn nabestaanden wilden ook na de vervolgfilm geld zien. De rechter is het er niet mee eens, want van plagiaat is geen sprake, zegt hij. Vannacht vooral in het noorden en noordoosten sneeuw. Het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Later in de ochtend op meer plekken sneeuwbuien. En dat was het nieuws op 538. Dan 50 graden verkeer door Flitsmeister. Op dit moment is er één vertraging gemeld. Maar in het hele land is het glad. Dus hou er rekening mee als je de weg op gaat. Maar de A6 is gemeld bij deze. Emmeloord richting Jouren bij Lemmer. 8 minuten vertraging en er zijn geen flitsers. Vanaf morgen win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Met Marshmallow en Jelly Roll onderweg naar Ed Sheeran en Seth Beyer. Radio 538. You color and fracture the light. You can't help but shine. carry the world on your back, but look at you tonight. The lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. Sapphire, so you your body while you're pushing on me.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 Heb jij een eigenschap die je maar moeilijk kunt uitleggen aan je vrienden of collega's? Niet per se iets waar je je voor schaamt hoor, maar gewoon iets wat je eigenlijk altijd standaard doet, maar dat je, ja, je weet gewoon niet goed hoe je het moet uitleggen. In mijn geval, vraag me niet waarom, ik loop de hele dag in mijn hoofd rond met, ja, met muziek en nummers en op een of andere manier koppel ik dat ook weer aan, aan dingen die ik in het nieuws hoor. En toen dacht ik, ja, eh, moeten we daar s'nachts bij 50 niet een keer wat mee doen? Toch een stukje vermaak in de nacht. En daar is het idee ontstaan. De nieuwsflits in hits. Dus dingen uit het nieuws gecombineerd met nou, bekende hits. En, en hoe klinkt dat dan nou samen? Het is de allereerste keer een soort van ja, uh, ja, itemontmaagding. Ja, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar laat het bij deze gewoon op die manier noemen is, het is al veel gebeurd eigenlijk al in week 1 van 2026. Het begon onder andere met een ontvoering hè, van president Maduro uit Venezuela. Gekidnapt door Amerika. En wat gebeurt er dan als je dat voegt bij de nieuwshits in Flits? Nou zo. FBI, Deze week ging ook nog eens het vuurwerkverbod in. Het is voorbij, het is verbonden. ja. FIFA, vuurwerkverbod. Geen Poolse harde knallers of vuurvuil in de lucht. Hopelijk heb oma Gent ook eindelijk wat rust. Hey, en toen begon het dit weekend ook nog eens te sneeuwen. Oh, Zo, dat was hem weer. Je nieuwsflits en hits. Ik ben Wardix. Bartes on the move, hoor je nu. tell me, baby, where the hell is my husband? What is to find me? Oh, baby, where the hell is my love? Getting down with another. Tell him, said it. Tell him, said it. Your husband is coming. strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Watermelon Sugar. Vanaf maandag 19 januari. Hier, met je rekening. Een verstopt toilet dat ervoor zorgde dat je hele gang vol lag met kak. Een tattoo van eh, ondertussen je ex of bleek je midlife crisis cabrio toch een grotere crisis met zich mee te brengen. Namelijk heel veel onderhoud. Ja, het zouden zomaar een paar rekeningen kunnen zijn die je kan insturen voor Hier Met Je Rekening. Binnenkort terug bij Radio 538. Het is dat de DJ's van 50 niet mee mogen doen, maar... Anders had ik de rekening het bonnetje ingestuurd van mijn koffiemachine thuis. Die is namelijk net buiten de garantie kapot gegaan. En ik drink nou, eh, zo'n 6 tot 7 espresso's per dag. Nou, rond de kerstdagen is hij kapot gegaan. Ja, ik heb, ja, ik heb last van afkikverschijnselen. Maar gelukkig voor jou, jij mag het insturen. Jouw rekening voor Hier met je rekening. Dat doe je snel en super makkelijk via 538.nl. En alles is welkom. En zolang er maar een leuk, grappig of bijzonder verhaal aan zit... En wie weet betalen wij die rekening terug vanaf 19 januari deze maand. 538.nl, hier met je rekening en Nu, samba. homies got at me, collab creations, bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say, tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Blackstreet and Teddy, the original rough shakers. Shorty and down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the town.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 I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up girl. I like the way you work it.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 Yeah. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. No diggity. I thought to bag it up. Oh, yeah. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it. Don't dig it. I got the bag. I had a dream I was standing on a star Goedenacht, Afrojack en In My World. Goedenacht, mijn naam is Marnix. Eh, misschien een gekke vraag aan je, maar... Wanneer heb jij voor het laatst bijna in je broek gescheten? En dan vooral uit angst, hè? Niet omdat je incontinent bent. Ja, je hebt het waarschijnlijk gezien. Er is opeens heel veel sneeuw gevallen dit weekend. En eh, zaterdagochtend, ik vroeg naar Radio 538, want aan het werk. En ik stond nog op zomerbanden, hè? Die krengen zonder profiel. Nou, dat is niet handig met sneeuw. Maar toch koste wat kost, langzaam richting de studio van 538. Ik moet uit Gouda komen. Nou, onderweg naar Hilversum. Er was nog niet zoveel gestrooid. Ik kom aan bij Radio 538, eindelijk op tijd. En eh, onder het pand, onder de studio van 538, hebben wij een parkeergarage zitten. En daarvoor moet je dus naar beneden rijden. Daar sta ik eigenlijk altijd. Dus uit automatisme wil ik mijn auto weer onder de studio van 538 neerzetten. Alleen, dat was niet gestrooid, dat was super glad. Dus op, op, op een gegeven moment, alles ging opeens in slow motion. Het moment dat ik me realiseerde, oh nee, ik ga nu naar beneden op een stuk waar heel veel sneeuw ligt... waar dus geen grip is, waar mijn auto niet stopt. En als ik niet op tijd stop, ram ik finaal met mijn auto... door de poortdeur van 538 heen. Ja, je raadt het al. Ik heb nog nooit zo hard op mijn rem getrapt. Moet je dus niet doen als het sneeuwt, want dan glij je door. Oh, 1 centimeter voor de poort van Radio 538 is mijn auto gestopt. Anders had ik finaal een deuk erin gereden. En dan was mijn bumper ook daar ver geweest. Hoeveel Nederlanders vergeten nou eigenlijk hun winterbanden te wisselen? Er is een onderzoekje naar gedaan. En de vraag is, hoor jij bij de grootste of bij de kleinste groep van Nederland? 538 Martijn Lagrouw. Ja, die hoor je later. Mijn naam is Marnix, maar Martin Garrix hoor je nu met Smile. Radio 538. Met you on a trip to Joshua Tree. You got in my mind. en Be My Lover. De nacht van 538. Hoeveel Nederlanders vergeten hun winterbanden op tijd te wisselen? En hoor jij bij de grootste of bij de kleinste groep? Er is namelijk een klein onderzoekje geweest van Autoweek. Kwam ik vandaag tegen, wil ik graag even met je delen. Het is natuurlijk ja, toch een beetje echt gesprek van de dag. De gladheid, sneeuw, kan ik wel veilig naar mijn werk toe? Ja, eerlijk opbiechten. Tot zaterdagmiddag stond ik gewoon nog op mijn zomerbanden. Ik ben extreem laks, lui. Zeg maar, ik ben wereldkampioen uitstellen. En dat talent kwam dit weekend niet zo goed van pas. Maar hoeveel Nederlanders vergeten dat nou ook? Nou, eh, eh, het is dus uitgezocht. Ja, je zal ervan schrikken, maar één derde van Nederland... volgens het onderzoek gebruikt maar winterbanden. Dus meer dan twee derde rijdt of nog op zomerbanden... of op all seasons, dus, dus eh, all weather. Maar die tellen niet als winterbanden. Dus ja, ehm, eigenlijk is het helemaal niet zo veilig hier in Nederland. Dus laat het even je kal zijn. Ik bedoel, veiligheid voor alles. Wissel even naar die winterbandjes. Ik bedoel, hartstikke leuk. Die slicks, Max Verstappen imitatie. Maar als je de vangrail raakt... 538. Favorite. Heb je trouwens misschien wel gelijk iets voor hier met je rekening?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 Ja, in de vorm van iets dat je doorslikt. En dat dan dus dat, het, dat, het, dat het helpt in de slaapkamer. Daar ging het eerder deze week over in de 50 ochtendshow... met Tim, Rick, Niels en Florentien. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En Tim, die heeft er een ervaring mee, hoor. Ja, gewoon eens proberen. Oh, ja, maar je moet al lang eh, geleden al een keer. Maar ja, het is niet zo dat als je, een toch, uh, eh, eh, Viagra-pil neemt en je gaat gras maaien... dat je dan enorm... Nee, je, moet, wel, in de stemming, in de stemming zijn. Ik, kreeg er onwijze hoofdpijn van ook. Ja, echt waar? Ja, heeft het ook gedaan, maar die had onwijs last van zijn nek. Die had een stijve nek. <laughs> Wat doen ze toen? Een enectie. Die was, <laughs> was vergeten door te slikken. Die was blijven hangen in zijn keel. Vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Erik, Niels, Florentien, 538 Ochtend Show. En nu Ellen Walker door je speakers. Radio 538. La la la I'm dancing in my life. should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my die Radio 538. Zometeen vanaf drie uur hoor je Kilian van Luid. Kilian, hallo. Hallo, goeienacht. Jou van goeie gesproken. Heel fucked up bruggetje dit, maar heb je goede voornemens voor dit jaar? <laughs> Zie je knalt hem er gelijk even in? Ja, eh, geen eh, tijd verspillen. We moeten nee. zometeen meteen nog Imani een beetje Shy draaien. zo is het ook. Nee ik, ehm, nee, ik ben helemaal klaar met die goede voornemens. Als in, ik dacht vorig jaar, weet je, ik ga goede voornemens doen. Ik ga wat iedereen doet, afvallen doen. Ik ga eh, gezonder leven. Allemaal van dat soort gezeik, weet je wel. Maar wat was je goede voornemen van afgelopen jaar dan? afvallen, gezonder leven en dat soort oh, dingen. oké. Ja, nou, dan... precies zoals je zegt, het is me niet gelukt. Dat, dat, oh. is duidelijk. <laughs> dus toen dacht ik, ja, weet je... <laughs> lul ben je ook eigenlijk, hè? Dus toen dacht ik, ja, weet je wat ik kan doen? Ik kan nu wel weer goede voornemens gaan doen. Maar het is inmiddels 5 januari. Ik heb net letterlijk als avondeten een zak chips opgegeten. Dus het gaat toch oh. niks meer worden. Oh. Maar goed, eh, jij goede voornemens. Ja, nou ja, god. Ik, ik ga dit jaar er toch maar eens aan toegeven om wel naar de sportschool te gaan. En dat is oh. niet omdat ik dat per se... Eh, ja, ook, ook december was een vrij pittig maandje. Maar eh, echt drie kilo aangekomen van al die kerstborrels en uh, diners, weet je wel. Maar ja, ik wil gewoon meer sporten. Het blijkt gewoon mentaal ook lekker voor je te zijn. Ja, dat En, en nou, als je nu de radio luistert, dan ben je groot waarschijnlijk ook een nachtdier. Dat betekent dat je overdag toch een beetje grumpy kan zijn. Want ja, je slaapt toch niet heel lekker. Nou, daar heb, heb ik last van. Jij misschien ook wel. Mhm. Eh, en dan is het toch maar goed dat je, dat je dan toch wat energie even kwijt kan in de sportschool. Fysiek en mentaal. Dus ik, ik ga er gewoon aan beginnen. Vandaag. Vandaag ook. Maar ik ga niet in mijn eentje, want dat vind ik vreselijk. Eh, dus ik heb eh, de volgende afspraak gemaakt. Mijn vriendin. Ja. Haar beste vriendin. Die twee gaan met elkaar kickboksen. Ja. En haar vriend van die ja? Ja. Die is ook al twee, drie jaar in de sportschool. Dus ik ga met hem als mijn buddy, Wat goed, man. de sportschool in. Maar, ja, je weet hoe dat gaat. Die stuurde mij dan gisteravond een appje. Ja, maat, ik ga je helemaal kapot drillen. En je kan niet meer lopen. <laughs> Zeg maar, heb je ook zomaar uit Grindr kunnen komen, weet je wel. <laughs> echt, ehm, maar ja, nee, eh, sportschool. En ik hoop het, ja, ik hoop het echt. Ik, eh, ik hoop dat ik je volgende maand kan vertellen dat ik nog steeds in de sportschool sta. Want ik wil het heel graag. Ja. Maar ik ken mezelf. Ja, ik zoek twee keer. Ja, ik zoek, ik zoek wel naar excuses voordat ik ben begonnen. Ja. slechte knie, geen conditie, ex-hartpatiënt. Nou, dan moet je er wel sporten. Ja, precies. Ja, ja. ja, Nee, dus ja, nee, ik, vandaag, ik vind het best wel spannend eigenlijk. Goed, man. Nou ja, eh, ik hoop dat het een beetje komt. <laughs> Wat? De kilo's of eh, de, de, motivatie. Ja, precies. Dus, eh, om, om het vol te houden. Nou, moet vast wel goed komen, toch? Ik hoop het wel. En anders, laten, we, laten, we, laten we even een weddenschapje doen. Wat als ik in februari niet meer in de sportrol staan. Wat zou je dan van mij willen? Even iets reëels. Oh. Dat jij eh,